Zes gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van de aanrijding is nog niets bekend. De politie zegt de achtergrond te onderzoeken en niets uit te sluiten. Ook de bestuurder van de auto liep verwondingen op. De droogte in Nederland is officieel voorbij. Minister van Nieuwenhuizen schrijft aan de Tweede Kamer... dat van een dreigend watertekort geen sprake meer is. Deze maand is er veel regen gevallen in Nederland, Duitsland en Frankrijk... en daardoor zijn de waterstanden in de Rijn en de Maas weer gestegen. De grondwaterstand is nog wel te laag en het IJsselmeer is nog te zout. Milieuorganisaties en de vakbeweging FNV hebben onoverkomelijke bezwaren tegen het klimaatakkoord. Ze zijn daarom morgen niet bij de presentatie. De organisaties, waaronder Greenpeace en Natuur en Milieu... noemen de voorgestelde maatregelen vrijblijvend en boterzacht. Ze zijn kwaad dat er geen CO2-heffing komt voor de industrie in Nederland. De industrie zegt dat zo'n heffing de concurrentiepositie van Nederland aantast. In het klimaatakkoord komt wel een boetesysteem voor bedrijven... die geen adequaat verduurzamingsplan hebben of zich hier niet aan houden. Rond de Londense luchthaven Gatwick zijn ook vanmiddag weer drones gezien. Gisteravond en vannacht werden al drones gesignaleerd rond de start- en landingsbaan... en het vliegverkeer ligt daarom nog altijd stil. Op de luchthaven zijn duizenden mensen gestrand en honderden vluchten zijn geschrapt. Tienduizenden reizigers zijn de dupe. De Britse politie spreekt van bewuste sabotage om het vliegveld te ontregelen. De omgeving wordt uitgekampt om de daders te pakken... maar tot nu toe is er niemand aangehouden. Er zijn geen aanwijzingen voor terrorisme. En dan het weer. Vanavond en vannacht regen en kans op onweer. Morgen is het wat vaker droog. Het wordt dan tussen de 9 of 13 graden. Ook in het weekend bewolkt en nat. Het blijft vrij zacht. Richting de kerstdagen wordt het rustiger en vaker droog dankzij... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland staan nog files op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen knooppunt Burgerveen en Zoeterwoude 10 minuten vertraging.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 Het is vandaag 20 eh, december en we gaan nog tot en met 8 uur door. Met de lekkere hits van vandaag. Waar gaan we het vandaag allemaal over hebben? Nou, rond kwart over 6 de top 5 games. Rond half zeven de top 5 films. Kwart voor zeven de evenementen. Om 7 uur hebben we een kleine pauze en dan komt het nieuws er even tussendoor. Kwart over zeven heb de artiestennieuws en om half 8 de Smash Hits. Al iets van vroeger en nu door, dwars door elkaar heen.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 Dance a little, move some more. Radio radio. Met ZFM. Hele fijne dagen. hoorde Thank God It's Christmas van Queen. Het is inmiddels eh, kwart over zes geweest. Dat betekent dat het tijd is voor de top 5 games, zoals eerder al uitgelegd dus. Dan beginnen we op nummer 5. Daar staat Battlefield 5. Op nummer 4 dan deze week. Call of Duty. Black Ops 4, voor ons allemaal wel bekend denk ik. Maar moet ik wel even meedelen, dat is voor 16 jaar en ouder. En Battlefield 5 is ook voor 16 jaar en ouder. Dan op, eh, super, op nummer 3, sorry. Super Smash Bros. Oftewel van uh, zo'n Mario eh, spelletje. Op nummer 2 hebben we staan. Ja, dat is FIFA 19. En op nummer 1 hebben we Red Dead Redemption 2. Zo. Nou, dat komt eh, ook lekker mijn eh, strot uit om zo maar te zeggen. Wij gaan weer verder met de muziek. Je hoort nu Taki Taki van DJ Snake samen met Selena Gomez. Oké, er gaat iets fout.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 Dan beginnen we op nummer 5. Dat is eh, denk ik wel een bekende film. Ook eh, namens het tv-programma, denk ik. Dat is All You Need Is Love. Nou, dat kent iedereen wel, denk ik. Dan op nummer 4 staat Bumblebee. Bumblebee, Bumblebee. Dat is een eh, film over bijen en eh, een soort B-movie-achtig iets is het volgens mij. Dan op nummer 3 staat The Grinch. Ik heb zelf geen idee wat dat is. Op nummer 2 staat Aquaman. En dan op nummer 1 staat eh, Bombini Holland 2. Nou, die kennen jullie denk ik wel, Bombini Holland 2. Dat is namelijk van eh, die film waar Jan Dino in speelt. Waar vorig jaar of twee jaar geleden geloof ik ook een Bombini, mm, Bombini Hotel of zo is uitgekomen. Daar is nu een vervolg op, dus eh, ik zou zeker even gaan kijken waar deze film kan bezoeken. Wij gaan verder met de muziek. Je hoort nu Fisher met Losing It. I was circling the drain. Mm -hmm. But now you show me I can learn.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 Een kaartje kost 5 euro voor een hele dag schaatsen. Dus dat is het geld ook niet. Voor meer info kijk even op uh, Dan hebben we ook nog aankomende zaterdag 22 december. Dan is de sprookjeswandeling eh, weer terug. Van 4 tot 7 uur zullen veel sprookjesfiguren eh, rondwandelen... op het Gratisplein en het Kerkplein in Zandvoort. Ook de kerstman is met zijn gezin aanwezig. Alle kinderen mogen met de kerstman op de foto. De kerstman zit op zijn troon op het terras van Grand Café XL. In de protestantse kerk is ook een doorlopend programma met poppenkast. En voor de kinderen die de, aan de spookjeswandeling willen eh, meedoen... is er een boekje te koop. Dit boekje kost 5 euro ehm, bij de Bruna aan de Grote Krocht. Maar is er ook te koop bij, op de avond zelf bij de kassa op het Kerkplein. En om 7 uur zal de spookjeswandeling afgesloten worden met de muzikale medewerking van de sprookjesfiguren in de protestantse kerk. Zij zingen samen met de kinderen kinderkerstliedjes. Nou ja, tot zover dus de evenementen eigenlijk. Verder is er niet heel veel te doen in Zandvoort. Natuurlijk is er altijd wel wat te doen. Maar eh, dit zijn de belangrijkste evenementen die uh, eraan komen. Wij gaan luisteren naar een heerlijk nummer. Dat is wel een van mijn favoriete nummers hoor. Dat is Criss Cross Amsterdam. En Famanus. lleva tu hombre, te maquillas, te Yeah. Die Euro. En In My Mind. Ik ga zometeen een liedje draaien van Femke Louise. Dat is haar zo, nou, zogeheten nieuwe kersthit. Nou, ik weet niet echt eh, wat ik ervan moet vinden. Ik vind het niet echt een heel goed nummer of zo. sowieso omdat er heel veel autotune overheen zit. Maar dat is eh, iedereen volgens mij wel gewend bij haar. Maar goed, ehm, eh, die nieuwe kersthit is al bijna 2 miljoen keer bekeken op YouTube. En kwam toen op nummer 1 binnen in YouTube. En dan heb ik het eh, in de samenwerking eh, met Ronnie Flex alleen door jou. Nou, laat me weten wat jij hiervan vindt. ga Dus kom laat me je gielen wat je wou Eind van de dag kies ik jou Ik heb echt niks anders nodig Geen cadeautje Komt in de buurt van dit Dit kan je echt nergens kopen oh, Nou en wat vinden jullie ervan? Er zit volgens mij echt een bak over... Oh, met, met, oh wacht, ik heb uh, Patrick tegenover mij zitten. Wat vind jij er nou van? Nou, ik vind het echt verschrikkelijk. Ja, hè? Ja, klik, klok, <laughs> klik, klok. Echt serieus. Kan <laughs> wat, iedereen toch een liedje maken? Ja, dat is echt niet normaal. Wat voor inspiratie hebt zij gehad om klik, klok... In het... Kijk, ik weet dus wel wat hierop, hè? Gewoon bla, bla, bla. Dat is een goeie, hè? Dat is beter, ja. <laughs> en door. Wij zijn zo terug met de tweede uur van CFM Jong Zandvoort. Tot zo. Wens jullie allemaal fijne dagen en...